Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa staan voor je klaar. Tot aan 5 uur ben ik bij je met alweer de 20ste jaargang Euro Breakdown. Aflevering 14 daarvan, vandaag 9 april alweer. De lijst bestaat uit 40 platen, daarvan 17 eh, dat deze week één of meerdere plekken zullen stijgen. De vier blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 16 dalers in totaal en 3 nieuwe binnenkomers. Na 15 weken hadden ze het voorgezien. Lady Gaga en Beyoncé, de telefoon is klaar. Jason Derulo, What Did You Say na 16 weken. En ook The Morning After Dark, Timbaland, Nelly Furtado en So Shy na 16 weken uit de lijst verdwenen. Snel stijgen deze week in handen van Cascada. Dangerous gaat 8 plaatsen omhoog in totaal. En de daler is Owl City. Final Twilight gaat in totaal 14 plaatsen naar beneden en is dus uh, zo'n beetje klaar in Europa. Die ook bijna aan het eind is, dat is uh, Cheryl Cole. Fight for This Love staat wel alweer 19 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 33. En zometeen komen we tegen op nummer 36. Op nummer 37 komen we deze week alweer de eerste nieuwe binnenkomer tegen. Twee maanden geleden hoorde ik deze plaat voor het eerst voorbij komen. Toen dacht ik, de tekst ken ik wel, maar dat is wel op een hele andere manier gebracht dit nummer. De Baseballs is een eh, Duitse groep en die covert allemaal nieuwe nummers.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 Vorige week stond ze met deze plaat nog op 33. En deze week zak Fight for This Love drie plaatsen naar beneden naar 36. De single Fight for This Love werd eh, trouwens verkozen tot best verkopende single van 2009 in de United Kingdom. Het is ook niet gek dat het nummer eh, deze positie behaald heeft. Ondertussen heeft ze alweer haar volgende single klaarstaan. de keuze voor de volgende single die is gevallen op Parachute. Het nummer stapt in de voetsporen van eh, Fight for This Love. En ook deze single zal dan ongetwijfeld wel weer een grote hit gaan worden voor Cheryl Cole. En voor trouwens Fight for This Love hoorden we Umbrella van de Baseballs. De band die covert alle nieuwe platen. Ze hebben ze ook covers gemaakt van eh, Maroon 5, Robbie Williams, Kate Perry, Usher, Plain White Tees, Leona Lewis en zelfs van de Sister Sisters. Maar je hoort het, het is niet eh, zomaar een koffer die ze maken. Ze doen een heuse eigen stijl eroverheen. Verschillende muziekfora's wordt het zelfs een beetje de Elvis-stijl genoemd die ze eroverheen gooien. De eerste single is dus Umbrella, een koffer van Rihanna. En dan wordt wel gezegd eh, dat mensen Rihanna moe zijn. Nou, deze plaat is toch wel heel anders dan we gewend zijn van eh, Rihanna. De baseballs waren dat met Umbrella op 37, Sheryl Cole Fight for the Love op 36... En ook de nieuwe single van Cheryl Cole staat alweer in de lijst van Europa. Op nummer 32 nog dit Parachute. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me.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 Deze week gaan ze omhoog naar 31. Op nummer 40 vinden we dan twee plaatsen verlies in de 16e week. Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember? Mary J. Blight, I Am stond vorige week nog op 36. Zak deze week naar 39. Edward Maya, This Is My Life. 12 weken in de lijst van 37 zakken naar 38. Op 37 dan nieuw binnen de baseballs Umbrella. 36 is er voor Sheryl Cole, Fight for This Love. 19 weken alweer in de lijst, van 33 ze wel naar 36. Vijf plaatsen verlies in de 14e week Rihanna met Heart. Madonna Revolver die levert er 12 in. In haar 14e week zak zij van 22 naar 34. 33 is er dan voor Alicia Keys. Try Sleeping With A Broken Heart. In haar 14e week zakt ze 7 plaatsen naar beneden. Sheryl Cole met Parachute komt deze week nieuw binnen op 32. Gramophone Why Don't You? Twee weken dus in lijst en van 34 omhoog naar nummer 31. Nummer 30 slaan we over, dat is Alexander Burke, de Bad Boys. 13 weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Van 23 zak ze deze week wel naar eh, nummer 30. En nummer 29 is er van uh, voor Ryan Tader. Een druk mannetje op dit moment. De laatste tijd was hij eh, veel in de studio te vinden. Maar niet alleen. Hij stond daar namelijk samen met Beyoncé, Jordan Sparks en Leona Lewis onder andere. Daarnaast maakte hij eh, zijn eigen band One Republic vorig jaar zijn comeback. En het lijkt erop dat Ryan Tedder die unieke producties eh, voor zichzelf heeft gehouden. All the Right Moves heeft er wel lang over gedaan om een hit te worden in Europa, maar dat maakt de single er helemaal niet minder om. Het is wel wat anders dan we gewend zijn van The eh, One Republic. Ook de vocalen klinken anders dan de voorgaande singles. Maar dat alles maakt toch wel weer een heel lekker nummertje. Op nummer 29 komen ze nieuw binnen. The One Republic. All the Right Moves. and you're the queen of space.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 En aan het begin van eh, dit uur horen we natuurlijk ook de baseballs met Umbrella. Ook een origineel nummer van Rihanna. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag ook weer een mooie dag met flinke zonnige periodes. De wind werd uit het noordwesten is zwak tot matige van kracht. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 14 graden. Vanavond en de komende nacht eh, breidt het hoge drukgebied Lancelot zich uit naar het noorden. Daardoor komt de storing bij ons eh, zwak uit het noorden. Daardoor weer flinke opklaring, maar er kunnen ook enkele mistbanken ontstaan. Het blijft wel droog en het koelt af naar een graadje of vier. Morgen is het ook weer prachtig lenteweer en zijn er opnieuw flinke periodes met zon en het blijft droog. De noordelijke wind is overwegend matig van kracht. temperatuur stijgt naar waarde tussen de 11 en 13 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan weer vrij helder. Bij een overwegend matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 3 graden. Zondag zijn er opnieuw flinke zonnige periodes en blijft het nog altijd droog. De noordoostenwind waait aan zee soms eh, vrij krachtig. De temperatuur stijgt dan in de middag naar maximaal 11 graden. Zondagavond, maandagnacht hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en eh, opklaringen. Het blijft ook dan droog en er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. Temperatuur die daalt ongeveer 4 eh, graden boven het vriespunt, dus dat scheelt weer. Ook na het weekend eh, houden we mooi lekker lenteweer. Dus we gaan gewoon door met dat eh, flinke zonnetje. Jamie Collum hoorden we net. Don't Stop The Music. Die blijft trouwens zitten op nummer 27. Nummer 26 is voor Shakira. Vorige week kwam zij binnen met Gypsy op nummer 32. En deze week gaat ze dus zes plaatsen verder omhoog. Van Dam. to fight the homecoming time. Take the top off, and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them. guarantee. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. Cause I'm a gypsy. I can't hide what I've done scars remind that I've come to whom it may concern. Only run with scissors when you want to get hurt. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. crime for the young to die if you won't quit me i I'm a gypsy.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 Shakira kennen we natuurlijk allemaal met haar single Gypsy. Gaat ze nu van 32 naar 26. Gabriella Chilmi on a mission. Vier weken staat ze nu in de lijst van 28. Gaat ze omhoog naar 25. En Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. Drie weken nu in de lijst. Vorige week nog op 31, deze week omhoog naar nummer 24. En nummer 23 is er weer voor een uh, dame. Een Roemeense dan. Dit is Ina met Love. die we in Europa pas leren kennen met haar single Had in 2009. Eind 2009 haalden ze daarmee de tweede plek in de Nederlandse top 40. Daarna Deja Vu, die kwam niet verder dan plek 7. En nu dus de single Love, die nog steeds ook in de Nederlandse top 40 staat. Daar op de 19e plek. Als we heel Europa bij elkaar tellen, komen we niet verder dan een 23e plek voor Ina met Love. Nummer 30 deze week voor Alexander Burkede, Bad Boys. 13 weken alweer in de lijst van 23 zakken naar 30. One Republic, All the Right Moves, nieuw binnen op nummer 29. Tim Timbaland, If We Ever Meet Again, levert drie plaatsen in in zijn 11e week. Jamie Cullum, Don't Stop the Music, is de eerste van de vier zittenblijvers op nummer 27. Shakira met Gypsy eh, gaat van 32 naar 26 in haar tweede week. Vier weken in de lijst. Gabriella Chilmi, On a Mission van 28 naar 25. En Alicia Keys, The Empire State of Mind, Part 2. Nu dus zonder uh, eh, Jay Shee. Drie weken staat ze daarmee in de lijst van 31 omhoog naar 24. Eh, Ina met Love, drie weken in de lijst van 29 omhoog naar 23. Caro Elmanat, A Night Like This staat nu 12 weken in de lijst. Levert drie plaatsen in van 19 zak naar 22. Owl City met de Fennel Twilight is de grote verliezer van deze week. 14 plaatsen in totaal leveren ze in. Van 7 zakken ze naar 21. Dat alles in hun 11e week. David Guetta Memories, 8 weken in de lijst. Ook hij levert plaatsen in. Hij zak van 11 naar nummer 20. Vorige week op nummer 20, deze week naar 19 toe.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 Zes weken lang alweer in de lijst van Europa. Van nummer 18 gaat hij omhoog naar nummer 17. De laatste tot aan het nieuws, dat is eh, de nummer 16. Vier weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa.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 Dat heeft overste Spronk van de Salesianen gezegd tegen NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Uit onderzoek blijkt dat drie paters of ex-paters die van misbruik worden beschuldigd... actief zijn in het jongerenwerk of bestuursfuncties hebben. In totaal worden 23 leden van de paters Salesianen van misbruik beschuldigd. Dat speelde zich vooral af op een internaat in Serenberg. Bij de Koentunnel in Amsterdam zijn twee mannen en een vrouw aangehouden voor mensensmokkel. Hun auto werd gisteravond door de marechaussee aan de kant gezet omdat ze zonder licht reden. Daarop bleek dat een van de passagiers geen identiteitsbewijs had en illegaal in Nederland was. Bovendien zeiden ze dat ze elkaar niet kenden en kon niemand vertellen waar ze naartoe gingen. De marechaussee denkt dat drie verdachten de vierde inzittende het land in hadden gesmokkeld. De politie in Zoetermeer is op zoek naar een meisje van 15 dat tegen haar wil door haar ex-vriend is meegenomen. Het meisje, Cherry van, liep gisteravond met twee vriendinnen in het centrum van Zoetermeer. Daar kwamen ze de ex-vriend tegen. Die dwong haar om met hem mee te gaan. Een van de vriendinnen kreeg een schop en een klap. De ex-vriend en het meisje stapten daarna op de tram naar Den Haag. Ajax geeft 2300 eh, kaartjes voor de bekerfinale terug aan de KNVB. De Amsterdamse club had net als Feyenoord 10.000 kaartjes gekregen voor de wedstrijd op 25 april. Maar vindt het vanwege de veiligheid niet verantwoord om zoveel fans mee te nemen naar Rotterdam. Het is volgens de KNVB de bedoeling dat de vrijgekomen kaartjes niet naar fans van Feyenoord of Ajax gaan.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 welkom bij het tweede uur weer van de Euro Breakdown op weg naar de nummer 1 van Europa. Wie dat is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur van me. Tot die tijd heb ik nog in totaal iets van 13 eh, platen voor je klaarstaan in de 14e aflevering van de 20e jaargang Euro Breakdown. 9 april vandaag 2010. 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Daar moeten we het mee doen. Na 5 weken houden Lady Gaga en Beyoncé het voorgezien. Telefoon stop met ringen. Jason Derulo, What You Say, na 16 weken had hij het ook voor gezien. En net zo lang stonden ze erin. Timbaland, Nelly Furtado en So Shy, The Morning After Dark. Snelstijger deze week is een ander van Cascada Dangerous. Je hoorde hem net eh, voor het nieuws van 4 uur. 8 plaatsen winst in totaal. Owl City, Fennel Twilight. 14 plaatsen zakken ze. Daarmee zijn zij de snelste daler van 7 zakken ze deze week naar 21. Cheryl Cole, Fight for This Love. Met 19 weken het langst genoteerd van allemaal. Waarschijnlijk wel de laatste week, maar dat vindt ze niet erg, want met Parachute kwam ze deze week alweer binnen op nummer 32. 9 april is een eh, dag die we ook natuurlijk in de geschiedenisboeken terugvinden. 1918, Letland verklaart zichzelf onafhankelijk. 1989, de Sovjet-troepen maken een eh, bloederig einde aan een demonstratie in een Georgische hoofdstad Tbilisi. En Georgië roept ook de onafhankelijkheid op 9 april 1991 hebben we het dan over.